Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De politie heeft vier Nederlanders opgepakt die betrokken zouden zijn bij de hackersgroep Anonymous. In de VS werden 16 mensen gearresteerd en in Groot-Brittannië is de enige verdachte een minderjarige. Over de identiteit van de vier Nederlanders is nog niets bekend. Anonymous zat onder meer achter de cyberaanvallen op Mastercard en Visa. Die weigerden transacties te verzorgen voor de klokkenluidersite Wikileaks. De hulporganisatie Oxfam verwijt Europese landen dat die erg traag reageren op het verzoek om extra geld voor de hongersnood in Afrika. Er is zeker een miljard dollar nodig, maar er is nog maar 200 miljoen toegezegd of overgemaakt. Landen als Frankrijk, Italië en Denemarken zouden niet of nauwelijks bijdragen. In Somalië, Kenia en Ethiopië lijden meer dan 10 miljoen mensen honger door de extreme droogte. Rupert Murdoch en oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks hebben tegenover een Britse onderzoekscommissie hun spijt betuigd over het afluisterschandaal bij News of the World. Maar ze beklemtoonden allebei dat ze er niets van wisten en zich daarom ook niet verantwoordelijk voelen. Dat haar krant privédetectives inschakelde om aan nieuws te komen, sprak Brooks niet tegen. Volgens haar doen de meeste Londense kranten dat. De politie houdt een proef met het op straat afnemen van vingerafdrukken. Ongeveer 125 politiemensen van korpsen in het hele land hebben een soort smartphone waarmee een vingerafdruk digitaal wordt afgelezen. Via een beveiligde verbinding kan de vingerafdruk voor controle worden doorgestuurd naar een landelijke database. De apparaatjes worden onder meer gebruikt voor het intensiever controleren op illegale vreemdelingen. President Allende van Chili heeft bij de staatsgreep in 1973 zelfmoord gepleegd. Dat is vastgesteld bij nieuw onderzoek van zijn stoffelijke resten. Generaal Pinochet pleegde in 1973 een staatsgreep tegen de linkse regering van Allende.